Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Amsterdam is iemand omgekomen na het gebruik van drugs. Burgemeester Van der Laan zegt tegen de lokale omroep AT5... dat dat mogelijk tijdens het Amsterdam Dance Event is gebeurd. Over de precieze toedracht wilde hij nog niks zeggen. Vorig jaar overleden tijdens het event drie mensen na het gebruik van drugs. Dit jaar is in een campagne gewaarschuwd voor de risico's van drugs... en gevaarlijke XCC-pillen in het bijzonder. Volgens weekblad Der Spiegel heeft het Duitse organisatiecomité van het WK 2006 het toernooi binnengehaald omdat het kon beschikken over bijna 7 miljoen euro aan zwart geld. Met dat geld zouden de stemmen van vier Aziatische FIFA-leden zijn gekocht. Bij de toewijzing kreeg Duitsland één stem meer dan Zuid-Afrika. Der Spiegel stelt dat Frans Beckenbauer, de voorzitter van het organisatiecomité, daarvan heeft geweten. Het geld werd ter beschikking gesteld door een topman van Adidas. Die had er belang bij dat het WK in Duitsland zou plaatsvinden. Een middelbare school in het Limburgse Hoorn moet voor de tweede keer in korte tijd een brief aan ouders sturen over ongeloof, ongeoorloofd gedrag van leraren. Vorige week ontstond de commotie toen een docent per ongeluk een foto van zijn geslachtsdeel naar een WhatsApp-groep van leerlingen stuurde, in plaats van naar zijn partner. De school stuurt nu opnieuw een brief waarin melding wordt gemaakt van handelingen die niet passen in de veilige leeromgeving. Om wat voor handelingen het gaat is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek. Turken in Nederland hebben een brief gekregen waarin de Turkse premier Davutoglu ze oproept bij de komende verkiezingen op de AK-partij te stemmen. Veel mensen die de brief ontvingen zijn boos en vragen zich af hoe de AK-partij aan hun adresgegevens komt. Het Turkse consulaat ontkent dat het onder adresgegevens heeft doorgegeven. Het weer, het is bewolkt en het regent. Pas vannacht wordt het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen overwegend bewolkt en vooral in de middag opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 10. Vanaf zondag droog, af en toe zon en hogere temperaturen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat voor Muiden 2 kilometer file. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Knopendel 7. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Zevenhuizen 3 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.